Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Vanaf komende nacht geldt in heel Nederland een ophokplicht voor commerciële pluimveebedrijven. Minister van Landbouw Schouten schrijft aan de Tweede Kamer dat de maatregel is genomen... omdat de vogelgriep nu ook is opgedoken in Duitsland. Rond de jaarwisseling kwamen de eerste berichten over vogelgriep in Polen. De pluimveesector vraagt al weken om maatregelen. De ophokplicht geldt niet voor hobbykippen. Ten noorden van Ameland heeft een schip vijf zeecontainers verloren, meldt de kustwacht. Voor zover bekend zit er in een van de containers van het Nederlandse schip papier... en twee van de vijf containers zijn nog dicht. De schade door de storm Kira zal uitkomen rond de 150 miljoen euro. Dat zegt het Verbond van Verzekeraars. Nog niet alle bedragen zijn binnen. De 150 miljoen euro schade is een stuk minder dan die de januari-storm in 2018 aanrichtte. Toen was er 300 miljoen euro schade meer. Het kabinet wil een verplichte kijkwijzer voor YouTube en voor vlogs. Dat, dan moet in één oogopslag te zien zijn of er geweld, drugs, seks of grof taalgebruik in zit en voor welke leeftijd de inhoud geschikt is. Jonge kijkers moeten volgens een Europese richtlijn worden beschermd. Voor bellen of appen op de fiets zijn vorig jaar ruim 21.000 boetes opgelegd. Het verbod op het vasthouden van een smartphone op de fiets geldt sinds 1 juli. Een fietser kan een boete krijgen van 95 euro. De regering van Soudaan is bereid om oud-dictator Bashir over te dragen aan het internationaal strafhof in Den Haag. Het ICC wil hem berechten voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide in de regio Darfur. Daar vielen bij de strijd tussen het Soedanese leger en opstandelingen meer dan 300.000 doden en werden bijna 3 miljoen mensen uit hun huizen verdreven.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 10 minuten ben je nu kwijt op de A8 Zaanstad-Amsterdam... tussen Assen-Delft en Afritzaandijk. Zaandijk... Op de A10 de ring Amsterdam richting knooppunt Koenplein... tussen af Watergaasmeer en knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten. En op de A27 van Almere in de richting Utrecht... tussen Hilversum en Hagestein een half uur vertraging. De N307 tussen Enkhuizen en Lelystad is nog steeds in beide richtingen dicht... voor zwaar vrachtverkeer, voor voertuigen met een aanhanger... en ook voor auto's met caravan. Dat heeft allemaal te maken met de eh, harde wind.